Van 10 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Afghanistan is morgen uitgeroepen tot dag van nationale rouw... na de zware dubbele aanslag van eerder vandaag. In de hoofdstad Kabul bliezen twee zelfmoordenaars zich op. Zeker 80 mensen kwamen om het leven. Er zijn meer dan 230 gewonden. Vele van hen zijn er slecht aan toe... en er wordt daarom rekening mee gehouden dat het dodental verder zal stijgen. De aanslagen behoren tot de bloedigste ooit in Kabul. De Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Het is voor het eerst dat dat gebeurt... na een aanslag in de Afghaanse hoofdstad. De Spaanse politie heeft op Ibiza een criminele bende opgerold... die miljoenen verdiende aan illegale wapenhandel en afpersing. Een Poolse ex-militair die zich uitgaf voor diplomaat... zou leiding hebben gegeven aan de bende. De groep zou ook banden hebben met Nederlandse criminelen. De bende leverde onder andere 200.000 kalasjnikovs, raketwerpers en tanks... aan de strijdende partijen in Zuid-Soedan. Volgens de politie van Ibiza persten de criminelen met de hulp van de Nederlandse bende... ook ondernemers af op het eiland. Daarbij zou 4 miljoen euro zijn buitgemaakt. Gijzelnemers in Jerevan hebben de vier politieagenten die ze vasthielden laten gaan. De gewapende groep blijft wel het politiebureau in de Armeense hoofdstad bezetten. De daders bestormden het gebouw afgelopen zondag uit protest tegen de arrestatie van een oppositieleider. Bij de bestorming kwam een politieagent om het leven. Na onderhandelingen waren de gijzelnemers bereid alle agenten te laten gaan in ruil voor contact met de media. In Miami heeft Hillary Clinton officieel haar running mate gepresenteerd. Tim Kaine hield er zijn eerste speech als de beoogde vicepresident voor de Democraten. Een bouwer van bruggen in plaats van muren noemde Clinton hem. Ze introduceerde haar running mate als een progressieveling die graag dingen voor elkaar krijgt. Als een van zijn successen noemde ze zijn verzet tegen de wapenlobby in de Verenigde Staten. Het weer tot besluit in het oosten en zuiden van het land is kans op een onweersbui. Morgen wordt het warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden. De dag begint grijs, maar later is er meer ruimte voor de zon en dan blijft het droog.